Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden boeren krijgen te maken met een nieuw stikstofplan. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren uit te kopen... om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Als ze niet uit zichzelf meedoen, zouden ze gedwongen kunnen worden. Dat staat in de krant NRC. Het kabinet wil extra maatregelen nemen... omdat het bouwen van veel huizen en wegen nu stil ligt vanwege het stikstofprobleem. Er moet echt meer worden gedaan aan het klimaat. Die oproep doen wetenschappers van meer dan 200 bekende medische tijdschriften. Ze willen dat landen in actie komen omdat klimaatverandering gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Opwarming van de aarde zorgt bijvoorbeeld voor nierproblemen en huidkanker, zeggen experts. Zij vinden dat vooral rijke landen meer moeten doen. Meer dan duizend jongeren hebben er dit weekend op losgefeest in een bos in de buurt van Rotterdam. Het was daar zo druk dat er lange files rond het bos en de parkeerplaatsen stonden. De politie kwam een paar keer kijken, maar heeft niemand opgepakt. En de Paralympische Spelen van Tokio zitten er nu echt op. Gisteren werd de vlag overgedragen aan de burgemeester van Parijs. Daar zijn in 2024 de Spelen. De voorzitter van het Paralympisch Comité vond het de afgelopen weken in elk geval een geweldig sportfestijn. Athletes broke records. Athletes won hearts. Athletes open minds. Importantly, athletes changed lives. To the people of Japan... You made this possible. De Paralympische Spelen waren voor Nederland de beste sinds 1988. Met 25 keer goud, 17 keer zilver en 17 keer brons eindigde Team NL op de vijfde plaats van alle landen.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 looking at me Looking at the last three years like I did I can never see us ending like this Seeing your face no more my pillow It's a scene that never happened to me But after this episode I know see You can never tell the next day life could be would it be?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 Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren te onteigenen... om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. Meer dan 200 vooraanstaande medische tijdschriften roepen wereldleiders op om meer te doen aan het klimaat. Volgens de ondertekenaars heeft klimaatverandering ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. De opstellers vinden dat vooral rijke landen meer moeten doen. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker twaalf mensen omgekomen. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo...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 Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. Let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death.